Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop burgemeesters willen een messenverbod voor jongeren. De laatste tijd zijn er steeds meer steekincidenten onder jongeren. Er zijn ook drie keer zoveel messen in beslag genomen. Ruim 70% van de burgemeesters wil dus een verbod en vindt dat messen bijdragen voor iedereen onder de 18 gewoon een no-go is. Dan is er nog een kleiner deel die zegt van laten we het verbieden voor iedereen onder de 16 jaar. Eh, en er zijn nog wat andere suggesties gedaan zoals bijvoorbeeld een verbod voor iedereen. Eh, maar dat is een klein deel. Het overgrote deel die zegt echt een verbod voor iedereen onder de 18 jaar. Het gaat dan om messen die maar één snijkant hebben en korter zijn dan die 28 centimeter. Die mag je nu dus gewoon nog bij je hebben, maar als de burgemeesters hun zin krijgen straks niet meer. En over een minuut of tien mag Max Verstappen weer aan de bak. Hij start bij de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf plek 3... achter Valtteri Bottas en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. in Madrid in Spanje zijn 32 actievoerders opgepakt bij een illegaal protest tegen de lockdown. De demonstranten staken containers in de fik en sloegen winkelruiten kapot. Ze riepen onder meer dat Madrid kapot gaat. In Spanje mogen mensen na 11 uur s'avonds niet meer de straat op. En ziekenhuizen zitten door corona met gigantische bergen afval. Artsen en verpleegkundigen gebruiken nu veel meer wegwerkpakken en mondkapjes. Bij dit ziekenhuis in Capella aan den IJssel hebben ze daardoor nu vijf keer zoveel afval als normaal. Dragan haalt die emmers met het wegwerpspul op. Normaal gesproken iets van 25 bakken per dag. En nu ga ik het rijmen over de 100 heen. Het is gewoon echt heel veel. Door al het afval kunnen Dragan en zijn collega's wel flink werken aan hun conditie, zegt het ziekenhuis. Ze lopen zoveel rondes dat ze nu uh, nou, stappentellers meenemen en horloges die het aantal kilometers registreren. En ze lopen ongeveer 22 kilometer per dag, dus een halve marathon. En het weer nog, het is bijna overal grijs en af en toe valt er wat regen of motregen. Aan de kust zijn ook harde windstoten, maar het is niet koud vandaag, een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de N200. Vanuit Amsterdam naar Halfweg kom je in 2 kilometer file tussen de aansluiting met eh, de A10 en Halfweg.